In de beeld, waar ze dat meten, was het gemiddeld 11,7 graden. Daardoor regende het dit jaar warmterecords. 13 keer was het het warmst ooit op een specifieke datum. Bovendien tikken we in 2020 een record aantal dagen meer dan 10 graden aan. Sinds vanochtend geldt er een vliegverbod voor mensen die uit het Verenigd Koninkrijk komen. Zij mogen niet meer landen op Schiphol vanwege een nieuwe variant van het coronavirus. Die is ontdekt bij iemand in Nederland en gaat ook al een tijdje hard rond bij de Britten, zegt hun premier. While we're fairly certain the variant is transmitted more quickly, there's no evidence to suggest it is more lethal. There's no evidence to suggest the vaccine will be any less effective against uh, the new variant. Hij zegt dus dat je er niet per se extra ziek van wordt en dat de vaccins goed kunnen helpen. Vertrekken naar een Britse bestemming mag nog wel, maar landen op Schiphol is voorlopig dus verboden. Betekent dat er de komende dagen alleen al bij KLM tientallen vluchten niet doorgaan. Deze man heeft een 46 jaar oud record geëvenaard. Oh, cheeky, cheeky, cheeky little Messi. Who does he think he is? Messi past what? Oh, and past the goalkeeper. Magical, magical Messi. Great feet by Messi. Brilliant Messi maakte gisteren zijn 643ste doelpunt voor Barcelona. Hij is de tweede speler ooit die zo vaak scoort voor dezelfde club. De Braziliaanse voetballegende Pelé ging hem voor. Hij maakte 643 doelpunten voor zijn club Santos. Pelé speelde daar tussen 1956 en 1974. Het weer, soms zon, soms wolken. De meeste plaatsen blijft het droog. Het is zacht, en gaat op 11.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 Ja, en dat zijn de laatste tonen van eh, trio Mulder... Eh, bij de zoveelste uitzending van ZFM Jazz op zondag. Een van de langst lopende jazzprogramma's van ZFM Jazz in Zandvoort. Welkom luisteraars eh, op deze, mag ik zeggen, speciale dag. En waarom speciale dag? Het is de zondag voor kerst... En dat is de enige mogelijkheid om eh, plaatjes te draaien... die betrekking hebben op kerst, dus kerstsongs. Zoals uh, velen weten hebben alle grote Amerikanen... wat zeg ik, alle grote artiesten in de wereld... alle artiesten in de wereld hebben wel eh, een plaat gemaakt... met alleen maar kerstmuziek. En het leek mij een aardig idee om vandaag dit als thema te gebruiken in het eh, programma ZFM Jazz. Eh, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We begonnen met Mulder en Mulder. En we gaan nu... Eh, op die plaat speelde mee de saxofonist Frits KT. Vorig jaar overleden. En wij gaan nu luisteren naar de Frits KT All Stars. Want die heeft natuurlijk ook een kerst CD gemaakt. En daarop wordt gezongen door Rod Mason, de trompetist die nog jaren in de Dutch Winkelers Band heeft gespeeld. En we gaan luisteren naar de Christmas Blues. The jingle bells are jingling The streets are white with snow. The happy crowds are mingling, but there's no one that I know I'm sure that you'll forgive me if I don't enthuse.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 I guess I've got those Christmas blues. When somebody wants you, somebody needs you. Christmas is a joy of joys. But friend, when you're lonely, you'll find that it's only a thing for little girls and boys. May all your days be merry and your season full of cheer. But till it's January, I'll just go and disappear. For Santa may have brought you some shoes. Mm, but Santa only brought me the blues those brightly packaged tinsel colored Christmas blues. Santa only brought me the blues. Those brightly packaged in tinsel colors. Ja, het is dus niet allemaal koek en ei en vreugde en vrolijkheid met kerst. Um, Rod Mason die kreeg van de kerstman alleen maar de blues, alleen maar misère. Frits Katé hoorden we Klaas Wit, Jos Katé, Marcel Hendricks op de piano...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 in a Winter Wonderland, Lew Stone en zijn big band. Ik startte deze uitzending met het trio Mulder. En Johan en Vivian Mulder waren de harde kern van dit trio. En die hebben ooit met z'n tweeën samen een eh, kerst CD gemaakt. En dat was een soort van relatiegeschenk. En daar staan alleraardigste nummers op zoals ook het volgende. A Child is Born. Mulder. is een verscheidenheid in eh, aanpak bij kerstcd's. Eigenlijk heb je een paar categorieën. Dat is de, de zoete kerstsfeer. Je hebt ehm, de originele kerstliederen... Eh, die duiden op de geboorte van Christus. En ehm, die worden dan ook weer vertolkt. En je hebt de originele composities van eh, jazzmuzici. En daar heb ik vandaag een greep uit gedaan. Eh, Sinatra werd natuurlijk begeleid door het orkest van Nelson Riddle. We gaan nu luisteren naar Ramsey Lewis, The Christmas Blues. Lewis, de Christmas Blues. Wie er zeker niet achter mag blijven en is gebleven bij het eh, maken van een kerstcd... is eh, het orkest van Lionel Hampton. Deze keer met de zang van Sonny Parker. Merry Christmas, baby. Santa Claus of die eh, zijn baby wil terugbrengen. Back home. Ja, je kan eh, op alle manieren kerst vieren, zeg ik dan altijd maar. Lionel Hampton en Sonny Parker. Elk jaar verschijnt er een, eh, verschijnen er in de kranten lijstjes van kerstsongs die het goed doen... en van componisten die dan, of hun nazaten... die dan eh, de kassa horen rinkelen... omdat er dan wereldwijd weer eh, honderdduizend keer... Eh, de plaatjes worden gedraaid die door hen beroemd zijn geworden. Een van die tophitschrijvers, dat was... Uh, Mel Tormé. En die heeft het beroemde lied geschreven, de Christmas Song. En Iemand anders die daar ook weer van meecasht... dat is degene die het op deze cd uitvoert. Dat is Peggy Lee, de Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows. under their eyes. your favorite one to sit by your side, cuddle up in a sleigh, giddy up, Nellie Gray, and away we go. While you listen to the sleigh bells ring, you're yodeling to your baby. You'll feel nice and warm, no matter how cold it may be. Take a look at little Jack and Jill. They ski down a hill, that's a snowplow turn, and look, there's a spill, there's a spill on a hill. When you're down, it's a thrill to go up again. Everybody ought to learn to ski, for that is how we first met. in love when I saw that twinkle in your eye. we recall that fall and that moment when we were there on a hill. So we both take a spill, Jack and Jill, again. Ja, dat was het uh, orkest van meneer Glenn Miller. Ik heb nu een cd op de draaitafel liggen van de Duitse, de Duitse trombonist, vocalist Joe Wolf. En die heeft, eh, met, eh, die heeft om zich heen verzameld mensen van heel de wereld. Een Hongaar. Mensen natuurlijk uit Amerika. <laughs> Ja, dan gaat het lekker swingen. En een Zwitser. En die hebben ehm, allerlei stukken op de cd gezet. Waaronder een compositie Susie Snowflake. comes Susie Snowflake dressed in the snow-white gown. Tap, tap, tapping at your window pane to tell you she's in town. Here comes Susie Snowflake, soon you will hear her say, Come out everyone and play with me, I haven't long to stay. If you wanna make a snowman, I'll help you make one, one, two, three. If you wanna take a sleigh ride, there eyes on me. Here comes Susie Snowflake, look at her tumbling down. Bringing joy to every girl and boy, Susie's come to town. nightgown. Tap, tap, tapping at your window pane to tell you she's in town. Here comes Susie Snowflake, soon you will hear her say, Come out everyone and play with me, I haven't long to stay. If you wanna make a snowman, I'll help you make one, one, two, three. If you wanna take a sleigh ride, their eyes on me. Here comes Susie Snowflake, look at the tumbling down. Bringing joy to every girl and boy, Susie's come to town. Het orkest Joe Wolf, Susie Snowflake. Uh, vaste luisteraars weten dat ik uh, heel graag muziek draai van Nederlandse artiesten... en ook heel graag van mensen uit de regio. Een aantal jaar geleden is er een eh, cd uitgekomen... Die, eh, waarop voorkomen Ron Helweg, Jules Hagens... Eh, Johan en Vivian Mulder, Menno Veenendaal op het slagwerk... en de heer Jonkman op de vibrafoon en die zijn eh, ooit de studio ingedoken om een mooie kerstplaat te maken. En wij gaan nu horen van deze groep een eh, stuk Baby, It's Cold Outside. it's cold outside. I've got to go away. But maybe it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like my mother will start to Beautiful, worry. what's your and hurry? father will be pacing the floor. Listen to the fireplace. So really I'd better scurry. Beautiful, please don't Well, hurry. maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. The neighbors might think. But baby, it's bad out there. Say, what's this No drink? caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. break the spell. I'll take your hat. Your hair looks I swell. ought to say no. say that I tried. What's the sense of hurting my I really pride? can't stay. Oh, baby, don't hold out. Oh, baby, it's cold outside. I simply must go. Maybe it's cold out there. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has been. How lucky that so you dropped in. Nice and warm. Look tropical shore. My maiden aunt's mind is God, your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before.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 If you got pneumonia and die, really get over that old doubt. Maybe it's cold outside. Maybe it's cold. Jules Hagens en Vivian Mulder. Ik heb nu iets op de draaitafel liggen van meneer Lou Rawls. Merry Christmas, ho ho ho heet de cd. En eh, een mooie vertolking van het stuk What Are You Doing New Year's Eve. too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year's? New Year's Eve. I wonder whose arms will be holding you real tight. Chose out of the thousand invitations What Are You Doing on New Year's Eve? Lou Rawls was dat. Je luistert naar ZFM Jazz, een van de langst lopende programma's van ZFM Zandvoort. De radio die 24 uur van de dag uitzendt. En het jazzpresentatieteam bestaat uit een aantal leden die wisselend op zondag eh, hier van de partij zijn. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Wij hebben eh, rond de Sinterklaas liedjes eh, over Sinterklaas op het dak. En de Amerikanen die hebben natuurlijk liedjes over Santa Claus. En het volgende stuk is een vertolking door het fantastische orkest van Guy Lombardo. He'll be coming down the chimney. before. When you hear his sleigh bells, don't look front or back. He'll be coming down the chimney with a sack upon his back. If you wrote your letter to Santa and you're good, you'll find your stockings all filled up with the things you hoped you would. So don't look out the window and don't wait by the door. He'll be coming down the chimney. Yes, by gosh, by Jiminy, he'll be coming down the chimney like he always did before. you're good, you'll find your stockings all filled up with the things you hoped you would. So don't look out the window and don't wait by the door. He'll be coming down the chimney. Yes, by gosh, by Jiminy, he'll be coming down the chimney like he always did before. Angela Brown en Rod Mason. Hold him close. We gaan eh, het eerste uur ZFM Jazz afsluiten. En eh, we krijgen na reclame en journaal nog een vol uur...